10 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In Polen is vandaag de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De liberale pro-Europese uitdager Traskowski neemt het op tegen de huidige nationaal-conservatieve president Duda. In de peilingen staan beiden op ongeveer 50 procent. Traskowski zet zich onder meer af tegen wat hij noemt de ontmanteling van de rechtsstaat en de vernietiging van de vrije media. Veel rechters zijn aan de kant geschoven. De regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid zegt dat dat nodig was... om de rechterlijke macht van de oude communistische elite te zuiveren. De president kan wetten met een veto tegenhouden. In de Verenigde Staten is opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Bij nog eens ruim 71.000 mensen is geconstateerd dat ze het virus hebben opgelopen. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal besmettingen in de VS stijgt. Het land is zwaar getroffen door de coronacrisis. Al meer dan 134.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. President Trump heeft gisteren voor het eerst in het openbaar een mondkapje gedragen. Hij deed dat bij een bezoek aan zorgpersoneel in een militair ziekenhuis in Washington... waar gewonde militairen en coronapatiënten worden verpleegd. Eerder droeg Trump al een mondkapje bij een bezoek aan een Ford-fabriek... maar dat was achter gesloten deuren. Bij Ameland is de zoektocht hervat naar een 14-jarig meisje... dat gisteravond in de Noordzee bij Ameland vermist raakte. Vijf reddingsboten van de KNRM en een helikopter van de kustwacht... hebben gisteravond en vannacht urenlang in de Noordzee bij Ameland gezocht. Het meisje raakte vermist tijdens een zwemtocht met haar zusje en vader. De drie waren gisteravond gaan zwemmen ter hoogte van Nes. Het weer. Zon, zon in de loop van de ochtend verspreidt stapelwolken. Het blijft vrijwel droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar tot de avond blijft het droog... en met 20 tot 24 graden is het een stuk warmer.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 Eh, ik wens u van harte welkom. Fijn dat u luistert. Mijn naam is Marco en dat was Toets Tielemans met Joe, Killer Joe samen met het WDR Philharmonic Orkest. We gaan gelijk door met Jan van Duikeren met het Amsterdam Jazz Orkest. Het orkest van het... Eh, eh, hoe heet het ook alweer? Van het Concertgebouw in Amsterdam. Hij speelt onder andere ook in uh, Nieuw Rotterdam, Jazz Ensemble... en nog wat andere bands. Onder andere ook voor Candy Dulfer, Marco Borsato... en nog een heleboel andere Nederlandse en internationale artiesten. Hij komt uit Schiedam, 1975 geboren. En omdat het zo'n prachtige, goede muzikant is, vind ik... met een prachtig geluid heb ik nog een nummer van hem klaarstaan... samen met eh, Candy Dulver.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 They would not listen, they're not listening still. they never will. Nogmaals een eh, hele fijne goedemorgen op deze prachtige zonovergoten zondag in Zandvoort. Mijn naam is Marco en ik wens u eh, van harte welkom bij het radioprogramma. Mocht u nou nog eh, iets willen, mij willen mededelen of iets willen vertellen of iets anders doen... dat kan tegenwoordig, want wij hebben een, een WhatsApp-account. En u kunt WhatsAppen met de studio onder het nummer 023 573 0393. Dus ik haal 023 573 0393. En eh, als u een verzoek heeft of iets anders, zou ik zeggen app. Als je nou de zolder staat te schilderen, een kopje koffie staat te drinken... of eh, gewoon te genieten van het mooie weer... Eh, we gaan gelijk door met een prachtig nummer... Desfinado van George Michael samen met Astro Gilberto. Een van mijn eh, lievelingsnummers. En ook weer een bewijs dat eigenlijk sommige muzikanten... die in de popwereld bekend zijn, heel eh, divers zijn... en ook prachtige jazznummers hebben gemaakt. Zoals gezegd, George Michael met Desafinado. skies are blue and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind lovers melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rain een Nederlandse artiest. werd geboren als dochter van een Nederlandse vader en een Egyptische moeder. Eh, in 1991 werd Centerfold opgegeven. Dus zij was eigenlijk ook een eh, popzangeres in het begin. En daarna is een eh, solo carrière begonnen. Hij is plaat. werd gepresenteerd in Paradiso. En was samen met... waarmee we ook onze uitzending begonnen met Toets Tielemans geproduceerd. Een prachtige, prachtig album. Maar Zoals je weet, wij houden van Nederlandse artiesten. We hebben al veel Nederlandse artiesten gedraaid. We gaan in de tweede uur ook nog een paar Nederlandse artiesten eh, laten horen. En de tweede uur zal helemaal eh, in het teken staan van Big Band. En de derde uur gaan we een beetje los. En dan gaan we meer funky eh, music draaien. Maar zo gezegd, fijn dat u luistert. Mijn naam is Marco op deze zonovergrote zondag vanuit Zandvoort, ZFM Jazz. En mocht u nu nog iets willen mededelen aan mij of iets willen vragen...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 No rosto desgosto, um pouco sozinho. a spike a point, Daniel. It's a drip, it's a drop, it's the end of the tale. It's the do you wanna leave The shot of a gun in the dead of the night.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 Sour song, washimar, sou fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. E pau, e é pedra, é o fim do caminho. E me ressuscitou um pouco sozinho. E pau, e é pedra, é o fim do caminho. E me ressuscitou um pouco sozinho. São as águas de mar Lauren, After the, the Dark heet het album. En het nummer heet uh, Waters of Mars. En eh, normaal gesproken zou nu de jazzagenda van de krocht op het programma staan. Maar de krocht is nog steeds gesloten. Dus jammer genoeg kan ik daar eh, geen mededelingen verder over doen. zoals gezegd, Helly Lauren, wat we net gedraaid hebben... die komt uit Sitka, Alaska. Dat zou je ook niet verwachten uit het hoge noorden. Het koude Alaska. En van het koude Alaska gaan we naar New York. Naar Lauren Henderson. should go around weeping. I should care. I should go without sleeping. Strangely enough, I sleep well, except for a dream or two. But then I count my sheep well. Funny how sheep can lull you to sleep, so I should care. I should let it upset me. it just doesn't get me. Maybe I won't find someone as lovely as you. like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special that I'm a creep. about it. I want a perfect soul. zijn al bijna weer aan het einde van het eerste uur uh, terechtgekomen. Nou ja, bijna aan het einde. Het is kwart voor elf. We zijn met eh, jazz vandaag van 10 tot 1. En het laatste uur eh, van 12 tot 1 heb ik een beetje in het thema staan van funkmuziek. De jazz funkmuziek. En ik heb nu ook een plaat klaarstaan van eigenlijk een van de bekendste funk saxofonisten ter wereld. Tenminste, dat vind ik. Dat is Maceo Parker. En Maceo Parker komt uit een hele muzikale familie. Zijn vader zong in de kerk en zijn twee broers zijn ook muzikanten geworden drums en trombone. Samen met zijn broer Melvin kwam Maceo in 1964 in de band van James Brown terecht. Hierover schrijft Brown in zijn autobiografie dat hij oorspronkelijk alleen Melvin als zijn drummer wilde. Maar dat hij onderdeel van de overeenkomst hiermee instemde om ook Maceo in zijn band op te nemen. Parker heeft een hele belangrijke invloed gehad op de sound van Browns muziek. En kennis beschouwt Park ook als de beste saxofonist die James Brown ooit heeft gehad. Dus nou, wat voor compliment kan je krijgen als je zoiets eh, hebt. Dus zoals gezegd heb ik het eh, volgende nummer klaarstaan. Maceo Parker, eigenlijk bekend van de funk. Maar dit is een eh, rustig nummer. Het heet Children's World en komt van het album Roots Revisited. Sale Parker met eh, Children's World. Het nummer duurt ongeveer nog een kwartier, dus eh, ik breek hem hier af. Sale Parker is ook eh, vaak in Nederland geweest en te zien. Ook op Noordse Jazz en heel veel andere concerten. Ook in Paradiso, het paard. En in andere kleine poppodia hier in Nederland. Hij is van 14 februari 1943. Hij is behoorlijk op leeftijd. Hij komt van onze origine van Kingston, North Carolina. Eh, we, zijn, eh, we beginnen altijd het tweede uur met een nummer van een artiest waarvan je het niet verwacht. Het is een eh, heel bekend nummer wat ik nu ook weer heb klaarstaan. En ook gezongen door iemand waarvan eigenlijk niet het origineel is. Ik heb uh, Mr. Bojangles klaarstaan en dan uh, vertolkt door een Nina Simone. Bojangles and he danced for you. with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly met him in a cell in New Orleans. I was. travels by. Nina Simone en het nummer Mr. Bojangles. Het tweede uur gaan we ook eh, met ditzelfde nummer weer verder. Alleen dan gezongen door een artiest waarvan je het niet verwacht. Het is een Nederlandse artiest. En eh, ook ter voorbereiding op het tweede uur... waar we heel veel uh, big band muziek gaan draaien... heb ik nu ook een artiest klaarstaan die vrij jong is. Nederlands. En dan zou je denken van ja, vrij jonge mensen Nederlands zijn er eigenlijk geen jazzmuzikanten meer. Maar dat is wel zo. Dat is Dennis van Aarsen. Hij treedt ook op met een big band door, eh, door heel Nederland. Hij is de winnaar van The Voice van 1999. En ik heb nu een nummer voor hem klaarstaan. Nou ben ik even de naam van het nummer kwijt. Dat is uh, That's Life met Dennis van Aarsen en een big band.